uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Turkse Nederlanders hebben weer een brief gekregen van president Erdogan. Daarin staat dat het referendum over uitbreiding van de macht van de president... het land de historische mogelijkheid biedt om Turkije... nog meer vrijheid, veelzijdigheid, welvaart en democratie te brengen. Twee jaar geleden kregen Turkse Nederlanders al een soort gelijke brief... toen over de verkiezingen. Dat leidde tot veel ophef. Minister Ascher noemde de brief volstrekt ongepast. Bij het Amerikaanse bombardement op een luchtmachtbasis in Syrië zijn vannacht zeven mensen omgekomen. Dat hebben de Syrische autoriteiten gezegd. Er zouden negen gewonden zijn. Zes toestellen van de Syrische luchtmacht zouden zijn verwoest en de schade op het vliegveld zou groot zijn. De Amerikanen bombardeerden de basis vannacht als vergelding voor de gifgasaanval van afgelopen dinsdag, waarbij zeker 80 burgers omkwamen. Volgens de Verenigde Staten zit het regime van als president Assad achter die aanval met chemische wapens. Een man van 52 uit Herkenbos in Limburg heeft 10 jaar cel gekregen voor het jarenlang verkrachten van zijn dochter. Volgens de rechtbank in Roermond begon het toen ze 14 was. Op haar 23ste heeft ze een kind van hem gekregen. Daarna gingen de verkrachtingen nog zeker drie jaar door. Naast de gevangenisstraf moet hij zijn dochter 15.000 euro smartengeld betalen. De Arnhemmer die wordt verdacht van het doodrijden van een overvaller is vrijgelaten. De man van 34 blijft wel verdachte, maar mag de zaak thuis afwachten. Zijn vrouw werd dit weekend al vrijgelaten, ook zij blijft verdachte. Het stel werd vorige week thuis overvallen. Vlak na de overval kwam een maaltijdbezorger bij het huis. De verdachte pakte de auto van de bezorger en ging achter de overvaller aan. Die werd later dood teruggevonden. En dan het weer. Het blijft vanmiddag bewolkt met soms wat zon. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Morgen wat meer zon en 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 9 kilometer file tussen Blarikum en afrit Bunschoten. De weg is weer vrij. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer en 2 kilometer file op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en Hillegom.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 Een nieuwe binnenkomer is in, de naam, in, de, in de hand van Bruno Mars. Waar die staat en met welke track die is, dat hoor je zo direct. Snelste stijger eh, deze week is eh, de Chainsmokers samen met eh, Coldplay. Maar liefst even spieken, acht plaatsen gestegen. En de snelste daler deze week is Lord met Greenlight, 13 plaatsen gedaald. Nou, waar ze allemaal terechtkomen, dat hoor je zo direct. De komende twee uur zijn we bij je met de 40 heetste hits. Ook gaan we kijken naar wat Formule 1 nieuws met Tim Koemans. Want volgens mij gebeurt er weer voldoende in dat circuit van Shanghai. de Heineken Shanghai circuit, of hoe dan ook precies mag heten. Dat weet eh, Tim het beste. En we gaan eh, een, snelle blik werpen op de Nederlandse top 40. En zo rond de klok van eh, kwart voor vijf zullen we aan zijn gekomen aan de top 3 van deze week. En deze week is de top 3 toch weer ietsjes veranderd ten opzichte van vorige week.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 En de hoorde je de Chainsmokers samen met uh, Phoebe Ryan, All We Know. we waren begonnen dit uur met de nummer 40, eh, Rag'n'Bone en McHuman. En uh, welke er allemaal eh, tussen zitten, dat hoor je straks van Sander, want die is er ook weer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nou? Ja, goed. Ja, zeker weten? Ja, een beetje chagrijnig. Hoe kan dat nou? Ja, vroege dienst, hè? Ja, je had het net over met mijn reet likken en weet ik veel wat allemaal eh, buiten de uitzending om. Waar gaat dat over? Ja, joh. Nee, het van die vroegendienst wordt ik zo zagrijnig. Af en toe dan heb ik echt van die dagen dat ik... Ja. Ik ken dat. Ik ken dat dondersgoed. Als ik zorgens om 8 uur moet beginnen of 9 uur... dan eh, moet je me ook niet tegen me gaan praten om 5 uur of zo, hoor. Want dan... Eh, nee, nou, dat had ik vanochtend dus ook. Ja. Sorry, man. <laughs> En dan heb je het zeg maar een paar dagen achter elkaar. Mijn maximale is twee dagen geweest. Maar die tweede dag, dan, moet je mij ook niet op het werk meemaken. Nee. Dan ben ik ook gewoon zagrijnig tegen iedereen. Nou, nou, ik, heb ik ben er eh, niet voor gemaakt. Ik heb morgen gelukkig mijn laatste. Nou, oké, mazzelaar. Ja, en dan wordt het gelukkig goed gemaakt met een heerlijk etentje. Oh? Ja. Waar? kom ik langs. Nou, uh, kan, kan, iedereen langskomen? Nee, dat niet. Oh, jammer. Nee, dan moet je in het uh, Zandvoortse Vierdaagse team zitten. Nou ja, ja, ja, ja. nee, dat zit ik niet. Nee. Maar jullie was uh, bedankt voor de Zandvoortse Vierdaagse. Morgen lekker etentje dus. Ja. Oh. En, eh, nou, we gaan heerlijk uh, wokken en grillen. En, in, in, Zandvoort? Nee, in Haarlem. Je Zandvoortse Vierdaagse gaat in Haarlem eten. Wat klopt er niet? Ja, de plaats. <laughs> Nee, oké, duidelijk, duidelijk. Dus uh, morgenavond ben ik weer eh, helemaal de oude. Nou, lekker. Nou, ik hoop het voor je. Ik hoop niet dat je zagrijnig daar aan eh, tafel zit met de Walk to Go. Nou, dat heb ik ook niet. <laughs> Nee, <laughs> maar ja, dat Ik heb je al gewaarschuwd. ja, heb je al gewaarschuwd? Ja. Oké, gelukkig. Nou, veel plezier morgen. Dank je. Hey, zo direct een kleine resume van Sander. Maar eerste nummer 35, Calvin Harris. made my move. And it was all about you. No, I feel so far removed. one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You were the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Euro Breakdown op vrijdag.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 30 eh, van eh, deze week met nog 30 seconden te gaan. In Stilton eh, is Clean het samen met uh, Zara Larsen met uh, Symphony. het is tijd voor een kleine resume en die is in handen van niemand minder dan Sander Lijstje. Op nummer 40 vinden we Reggae Bone Man met Human. En op nummer 39 Ariana Grande fitting, featuring Nicki Minaj met Side to Side. Op nummer 38 vinden we The Chainsmokers featuring Booby Way met All We Know. En op nummer 37 Bruno Mars met for Karat Magic. Op 36 vinden we Alessia Keys met Cars To You Beautiful. En op 35 vinden we Calvin Harris met My Way. Op 34 vinden we Shawn Mendes met Mercy. En op nummer 33 Little Mix met Shout Out To My Ex. Op nummer 32 vinden we The Passenger met Anywhere. En op nummer 31 Hartwell featuring Jay Sean met Thinking About You. En we hebben hem net goed op nummer 30. Clean Bandit featuring Sarah Larsen met Symphony. De, Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En zoals vorige week, en dan vergeet ik het gewoon niet, die race te doen. De nummer 29 deze week, Lord. Greenlight. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth She thinks you love the beach, you're such a damn liar Well, those great whites, they have big teeth Well, they bite you, that you said that you would always be in love But you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you?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 En ik denk dat Daan Huijer dit echt prachtige muziek vindt. Daarover gesproken heb ik aan de telefoon... CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Tim Koemans, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Ja, lekker. Dat is mooi. Druk? Ja, het is erg druk op de weg en wij zijn ook druk. Ah, oké. ja. Er zit weer een raceweekend voor je aan te komen, hè, geloof ik. Wat zeg je? Zit voor jou ook weer een raceweekend aan te komen? Ja, precies. We hebben eh, morgen, eh, zaterdag, hebben we de eerste eh, wedstrijd van het DNRT. Uh, de eerste wedstrijd van onze raceklasse. Ja. Ik zit ook nu met, met Daan Huijer in de auto, mijn grote steun en toeverlaat in het raceteam. Dus die, als ik iets verkeerd zeg, dan gaat hij mezelf gillen. Dat is klopt. top daar of niet? Ja, ja. <laughs> Heel goed. Ja, en zondag is dag 2 van de DNRT. Dan gaan we lekker, lekker kijken. Dus, er is een hoop te doen dit weekend inderdaad op de screen. Nou, spannend voor jullie. Ja, zeker. Wat gaat het worden? Wat eh, verwacht je eh, dit, seizoen? Ja, vorig seizoen was natuurlijk ons debuutseizoen en we weten nou een beetje eh, van Den Hoek en Durant. Uh, ehm, wat mij betreft moet er een relatief vaste top 10 notering wel in gaan zitten van de 50 auto's. Maar ja, je weet het nooit. We hebben nieuwe banden en nieuwe remmen voor dit seizoen. zeg maar, eh, een hele nieuwe eh, soort. Dus dat is altijd weer even zoeken hoe het hele veld daar zich op eh, anticipeert. Mhm. En ja, voor ons geldt het niet anders. We hebben veel getest, dus we hebben er een goed gevoel bij. Ik ben benieuwd. En hoe bevalt het nieuwe asfalt op circuit Zandvoort? Want ik mag niet meer circuit Park Zandvoort zeggen. Ja, klopt. Circuit Zandvoort inderdaad. Ja, het is, ehm, ik, ik, moet eerlijk zeggen, persoonlijk had ik er iets grotere verschillen van verwacht. Ehm, je merkt wel echt dat bij warme omstandigheden dat het serieus wel meer grip biedt vooral bij de aanrempunten. Mhm. Ehm, en het geeft ook weer een extra dimensie op dit moment, omdat maar de halve baan eh, nieuw asfalt heeft. Dus zodra je het schijfvlak uit komt denderen, dan eh, switchen we weer naar het oude asfalt. En dat is ineens weer heel anders rijden. Dus dat is wel, eh, ah, ja. ja. dat houdt het wel spannend, zeg maar. Ja, dat kan ik begrijpen. Dus dat gaat een spektakel worden morgen en overmorgen met de DNRT op circuit Zandvoort. Ik moet toch steeds opletten dat ik niet circuit Park zeg. Ja, ik verwacht dat het een spektakel wordt. Want buiten de Mazda-klasse, die natuurlijk eh, groot is, hebben we nu ook eh, de Peugeot 206 GT Cup. waar ook 60 auto's eh, in meerijden. Dus dat, dat wordt ook een, een inhaal- en racefestijn. Dus ik denk dat het zeker de moeite waard wordt dit weekend. Nou, iedereen die van het weekend niks te doen heeft, na het circuit dus. Maar er is nog meer racerij dit weekend. En dat heeft iets te maken met Shanghai. Ja, zeker. Shanghai inderdaad. Ehm, tweede ronde van alweer van het Formule 1 kampioenschap. De CP gaat hard natuurlijk allemaal. Ehm, ja, eigenlijk al de hele week gespannen gezicht overal, want regen. Eh, men verwacht eh, en heeft ook gezien eh, heel slecht weer in Shanghai op het moment. vannacht, of eigenlijk morgen vroeg Nederlandse tijd, kwam er zelfs mist opzetten, waardoor ze in plaats van drie uur in totaal precies 10 minuten vrije training hebben kunnen rijden. Oh, nee, En dan mag jij raden wie er bovenaan stond na 10 minuten. Vettel. Nee. Verstappen. <laughs> Eh, drie rondjes gereden, was anderhalf seconde sneller dan uh, Felipe Massa in de Williams op 2. En eh, Lance Stroll in de andere Williams op 3. Ja. ja, toch leuk dat die jongen ook een keer boven komt drijven. Ehm, Ricciardo op acht en zo iedereen, Vettel en Hamilton hadden nog niet eens tijd gezet. Ehm, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de afgelopen uren heel erg druk ben geweest, dus ik weet niet de allerlaatste ontwikkelingen. Ehm, er werd zelfs geroepen dat men aan het bekijken was eh, om de race eh, naar voren te, te, plaatsen. Dus dat ze morgen gaan kwalificeren en daarna meteen de wedstrijd gaan doen. Omdat ze morgen wel aardig weer verwachten in Shanghai en zondag weer helemaal niet. Ehm, de reden dat ze de boel aflasten is niet dat de coureurs zo weinig zien. Dat, dat moeten ze dan maar zelf uitzoeken. Eh, het grootste belang is dat de medische helikopter niet kon landen bij het ziekenhuis. Dus als er wat gebeurt, dan kunnen ze de coureurs niet uh, binnen, op, binnen afzienbare tijd richting het ziekenhuis brengen. En dus vandaar dat ze zegt, nou dan lassen we de zo lekker af. En het, het frappante is dan dat eh, Formule 1 vrije training wordt afgelast. En tien minuten later gaat de Porsche, uh, Porsche Supercup, die dus in, de, in, de, in, de, in het voortraject van de Formule 1 rijden, of die in hetzelfde weekend op dezelfde circuit rijden, die gaan dus gewoon de baan op dan op zo'n moment. Het is heel vreemd dat ze dat dan wel goedkeuren en de Formule 1 niet. Eh, ja, goed, ja, het is een eh, regel uit de jaren 80, eh, weet ik me te herinneren. Eh, dat de 20 minuten regel naar het ziekenhuis toe bij de Formule 1 heel belangrijk is. Maar bij andere raceklasses het niet gedaan wordt. Nee, ja, ik, ja, ik weet niet. Ik vond het een beetje vreemd. Dus zo ook in de paddock werd er een beetje raar op gereageerd. Maar ja, Dat is dan weer de wereld van de Formule 1. Dat moet dan allemaal anders. En zo bier doen we niks aan. Dus het is ja, eigenlijk heel weinig nieuws. Het is echt afwachten op morgenochtend of de derde vrije training wel door kan gaan. Dus we verwachten het wel wel tenminste wat ik eh, de laatste bericht ik heb gezien. Mhm. Eh, en dan gaan ze gewoon op zaterdag kwalificeren en op zondag de race rijden. Eh, ja, hopen dat het zondag vreselijk slecht weer is, maar niet slecht genoeg om de race door te laten gaan. Ja, dat is een goede voor meneer Verstappen. Juist, nou daar moeten we vanuit gaan. Nou was het ook zo dat Max van de week had geroepen dat, uh, dat, dat ging natuurlijk al een paar dagen rond dat het slecht weer zou worden. En Max kreeg natuurlijk meteen de vraag, ja als het regent ga je dan winnen? En dan komt iedereen meteen in galop. En eh, Max zegt, ja, allemaal leuk en aardig, maar als die Red Bull terecht ook eh, aerodynamisch eh, en, en chassis-wise niet goed genoeg is ten opzichte van de Ferrari en de Mercedes, dan heeft het in de regen ook geen zin, want dan vind je de grip daar ook niet. Dus dat tempert alweer een klein beetje de verwachtingen hier in Nederland. Ehm, maar goed, dat, dat gaan we zien. Ehm, er werd geroepen dat er zeer binnenkort wel weer updates aan zitten te komen. En zo ook voor deze race in China zijn ze toch heel druk bezig geweest schijnen nieuwe achterophangingen bij, beide de Red Bulls te hebben eh, eh, ingebouwd. Het schijnt dus dat dat een beetje te maken had. Um, Ricciardo zei na afgelopen wedstrijd dat hij eh, heel lang naar de onboardbeelden van zowel Ferrari als Mercedes als Red Bull heeft zitten kijken. Ja. En hij zag gewoon dat de Red Bull vooral op de achterkant van de auto veel minder downforce had staan. Dat, ziet hij dus aan de rijstijl van de rijders en aan de beweging van de auto in de bocht en hoe vroeg een rijder op zijn gas kan gaan staan. zegt dus ja, dat is gewoon het grootste euvel. Ehm, maar ja, op het moment dat jij veel meer downforce eh, gaat creëren op een auto, dan betekent dat ook direct dat je gaat inleveren op je topsnelheid. En dat is op Shanghai met twee hele lange rechte stukken ja, ook weer niet heel ideaal. Dus ik ben heel benieuwd hoe Red Bull dat, eh, dat op gaat lossen. En of die achterwielophanging daar dus, eh, dus een onderdeel van is. dat gaan we allemaal morgen zien tijdens de quali. Nou, ik ben benieuwd wat het dus gaat worden dit weekend. Ik kan me nog wel herinneren, 2010... Een Red Bull auto met, eh, nou ja, over downforce gesproken. Volgens mij te veel downforce op de voorkant, want allebei de wielen eh, en de ophanging klapten er in één keer af. Oh ja, <laughs> was dat op Shanghai? Oh, dat weet ik niet eens. Ja, dat was Shanghai. Was, dat niet uh, eh, Liuchi die, die dat had? Ja, ik weet niet meer wie dat was. Ja, dat is wel, wel een heel spectaculair filmpje is dat. Ja, klopt. Ja. Ja, er gebeuren wel altijd gekke dingen op Shanghai. Dat is wel een ding dat zeker is. Dus wat dat betreft uh, samen weer een uh, leuke race tegemoet, hopelijk. Nou, we gaan het eh, meemaken, Tim. Dankjewel. Yes. Jij heel veel plezier dit weekend eh, met de Mazda MX-5 Cup op eh, circuit Zandvoort tijdens de DNRT. Dan gaat we lukken toch, Daan, of niet? Zeker. Daan, jij heel veel sleutelplezier. Ik heb gehoord dat je al aardig wat achter de rug had met onder andere de teammaat van Tim Koemans. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, maar die is, die is ook bijna klaar. Kijk. Nou, spannend wordt het dus moet allemaal goed komen. Nou, heel veel succes morgen en eh, we gaan meemaken wat er op eh, Shanghai gebeurt. En we spreken hier volgende week weer, Tim.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 Wij gaan nu eh, luisteren naar de nieuwe binnenkomer van deze week. De nummer 24. Dit is Bruno Mars. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone, pop pop it for me.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 En daarvoor de nieuwe binnenkomer van deze week. That's What I Like van Bruno Mars. hey, dat was ook meteen het laatste nummer van dit uur. Volgende uur gaan we beginnen met de nummer 21. Vorige week nieuw binnengekomen in de lijst. En dan heb ik het over Ed Sheeran met Galway Girl. Komende uur gaan we ook even kijken naar de Nederlandse top 40. Gaan we in vogelvlucht met je doornemen. En eh, Sander uh, zou weer een uh, resume gaan geven. En ja, natuurlijk gaan we mooie nummers draaien. Zoveel mogelijk muziek, daar ben ik wel voorstander van. Wat jij? Ja, ik ook. Nou, dan gaan we dat gewoon eh, het komende uur doen. Ik heb er eh, vanaf 21 tot en met 1 klaarstaan.